3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer dan 100.000 mensen positief getest in Nederland. Het RIVM denkt dat zo'n miljoen mensen het virus hebben gehad, maar niet iedereen is getest. Tot vanochtend tien uur zijn bij het RIVM ruim 100 nieuwe coronabesmettingen meer gemeld dan gisteren. Het waren er vandaag 2364. Er zijn 32 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 5 nieuwe sterfgevallen. De meeste besmettingen zijn opnieuw in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. De Eiffeltoren in Parijs is korte tijd ontruimd geweest vanwege een bommelding. Wat er aan de hand was is niet duidelijk. Bezoekers werden aan het begin van de middag geëvacueerd... nadat de politie een dreigtelefoontje had gekregen. Het gebied rondom de Eiffeltoren was uit voorzorg ook een tijd afgesloten voor verkeer. De gemeente Rotterdam trekt tientallen miljoenen euro's uit om Ahoy en Diergaarde Blijdorp van de ondergang te redden. Ahoy kwam in financiële problemen doordat evenementen, conferenties en concerten werden geschrapt, onder meer het Eurovisie Songfestival. En Diergaarde Blijdorp kreeg veel minder bezoekers dan anders. Minister Hoekstra van Financiën is bereid om te praten over extra steun voor Air France KLM... als blijkt dat de beloofde miljardenleningen niet genoeg zijn zegt hij in reactie op uitspraken van KLM-topman Ben Smith. Die zei afgelopen weekeinde dat er waarschijnlijk veel meer steun nodig is. Air France KLM kan aanspraak maken op een lening van de Nederlandse staat van een miljard euro. Daarnaast hebben elf banken een krediet van 2,4 miljard euro beschikbaar gesteld. En de staat staat daar grotendeels garant voor. Als er extra geld nodig is, worden daar wel voorwaarden aan verbonden. Welke dat zijn, moet worden vastgelegd. Het weer, in het binnenland nog zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en er volgen buien. Het wordt 19 tot 25 graden met een stevige wind aan de kust krachtig. Morgen meer buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt vertraging als je op de A8 rijdt vanuit Zaandam naar Amsterdam. Want er staat file bij Zaanstad-Zuid. Drie kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. En de verwachting is dat het nog wel even gaat duren. Want er komt ook nog een onderzoek naar de toedracht van die aanrijding.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 To the from far I request me banana. May a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Till I come and them no want go home. Them one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Them three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. passer hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know say, eso me duele. Eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, group drop. temptation. New girl from France said them want share one of me say we, me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me it sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la. Me say them, me say them, me say them, me say them, me say them. Yo, they like come and now I go home. With it, crew, drop. took your pride and your joy, your freedom taken away. Your body shine is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. and your heart is strong, it's good. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. You've been a sex slave, you've been in harm's way, you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.